Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russen zijn niet onze vijand, dat zegt Mark Rutte. Wij zijn in strijd met Poetin en zijn regering. Wij zijn niet in strijd met Russen. En al helemaal niet met Russen in Nederland. De premier reageert daarmee op berichten over Nederlanders die Russen in ons land uitschelden... of bijvoorbeeld een steen door het raam van een Russische supermarkt gooien. De coronacijfers gaan weer hard omhoog. De afgelopen weken daalde het aantal positieve tests, maar dat is nu echt anders, zegt het RIVM. Ze maken zich daar nog geen enorme zorgen over de stijging. Daarvan verwachten we wel dat we een effect zullen zien in het verloop van het aantal ziekenhuisopnames, maar niet dat dit leidt tot een grote nieuwe piek in het aantal ziekenhuisopnames. De stijging komt door de versoepelingen. Je hoeft op minder plekken een mondkapje op en je kunt weer een nachtje doorhalen in de kroeg. Ook zijn er veel mensen gaan wintersporten en carnavallen. In alle regio's zijn meer besmettingen, maar carnavalsprovincies Brabant en Limburg springen eruit. Giro 555 wil de helft van de opbrengst voor Oekraïners binnen een half jaar uitgeven aan acute noodhulp in en rond het land. Het gaat bijvoorbeeld om voedsel en medicijnen. Gisteren werd er ruim 106 miljoen euro opgehaald. Wanneer de Giro 555 actie voor Oekraïne stopt, dat is nog niet bekend. En Willem II moet op zoek naar een nieuwe trainer. Ze hebben de vorige, Fred Grim, ontslagen omdat de club de laatste weken slecht speelt. Willem II bungelt ergens onderaan in het eredivisielijstje op plek 15. En van de laatste 18 competitiewedstrijden won de club uit Tilburg er maar één. Het weer nog. Het is lekker zonnig vandaag. De komende nacht is het wel koud. Het kan een paar graden vriezen. Maar morgen opnieuw een strak blauwe lucht. En ook wat warmer dan vandaag. Het wordt dan een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er op de A7 van Zaanstad naar Horen. Niet alleen doordat de spitstrook vandaag ook weer dicht is... maar er is ook een ongeluk gebeurd tussen Zaandam en de afrit Weide-Wormer. En dat kost je een kwartier extra reistijd. De linkerrijstrook is daar ook dicht. En er staan wat files op de A8 en de A9, net als op de ring van Amsterdam. En daar is de vertraging zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Kudedeks. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke er mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Dat zegt de Oekraïense minister van Volksgezondheid. Volgens hem zijn er ook te weinig humanitaire corridors... waardoor er geen medische hulpgoederen naar plaatsen aan de frontlinie kunnen worden gestuurd. De koopkracht in Nederland daalt dit jaar gemiddeld met 2,5 Dat komt door de hoge inflatie en er komen de hard gestegen energieprijzen... door de oorlog in Oekraïne nog eens bij. Na een paar weken van daling is het aantal coronabesmettingen fors gestegen. Afgelopen week waren er 439.000 besmettingen. En dat is een stijging van 79 procent. Het weer, vannacht gaat het licht vriezen.